Kok met het NOS Journaal. Pianist, dirigent en communist Rijnbert de Leeuw is overleden. Dat zeggen muzikanten met wie hij heeft samengewerkt. De Leeuw is onder meer de oprichter van het Schönberg Ensemble... waarmee hij ruim 40 jaar muziek van moderne componisten toegankelijk maakte... voor een groot publiek. Ook verwierf hij als pianist Vaan met zijn opname van werken van Erik Satie. De Leeuw ontving veel onderscheidingen en prijzen. In 2018 kreeg hij nog de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs... vanwege zijn indrukwekkende oeuvre. Rijnbert de Leeuw was 81 jaar. Er komt een commissie die de schadeclaims gaat beoordelen van nabestaanden... van zo'n 350 Bosnische moslims die werden vermoord na de val van Srebrenica. Dat is besloten in de ministerraad. Hoe die schaderegeling en de commissie eruit gaat zien... wordt de komende weken nog uitgewerkt. De 350 mannen hoorden bij de groep van 5000 Bosnische moslims... die in 1995 naar de basis van de Nederlandse VN-militairen waren gevlucht. Toen ze op de compound naar evacuatiebussen werden geleid... pikten Servische strijders de mannen eruit Later werden ze geëxecuteerd. De Zeelse commissaris van de Koning Polman vindt dat het met het besluit rondom de verhuizing van de marinierskazerne het vertrouwen ernstig is geschaad. Hij spreekt van onbehoorlijk bestuur. Vanmorgen werd duidelijk dat de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Het kabinet heeft gekozen voor Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn, omdat veel mariniers niet bereid waren om naar Zeeland te verhuizen. Het kabinet wil Zeeland compenseren. De politie heeft een 50-jarige man uit Vlaardingen in zijn cel aangehouden... op verdenking van deelname aan een terreurorganisatie. Die Vlaardingen zat al vast vanwege een andere zaak. Hij zou tussen 2011 en 2018 verschillende keren in Libië zijn geweest... waar hij optrok met leden van zeker één terreurorganisatie. Het weer is grotendeels bewolkt. In het noordwesten kan wat regen vallen.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 Ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa is wat ik zoek. Okay. Er zijn dames in het tent en mijn zakken zitten goed. Ja. We knallen wat vissen en de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend, ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, ja, welkom dames en heren bij deze nieuwe ZFM Het Weekend in. Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. vez a pesa, pesa wat ik zoek En in het tijd en massaten zitten goed We knallen wat flessen en de shotjes zijn zoet Oh en dit weekend weet niet wat je doet Pesa, a pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa your 40 Baby, when it comes to love, it should be mutual I know you think that you're on fire, but you're kinda cold And I need a little more than just the usual But you should know What you, what you gonna do? You should know When you think you've done enough Can you love me harder? Cause you know I need that Put in work and don't give up Can you love me harder? Cause you know I need that Take it to the back Maybe take the time to get the floor right Maybe you can get it for the whole night I believe in you, know that you're the truth Here's a little insight Baby, when it comes to love, it should be mutual When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know I need that Put in work and don't give up Then you love me harder Cause you know I need that told you Boy, you got me on the edge and now I'm getting close You should know, you should know When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know Oh Home. Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer 37. 37, 37, 37 u luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem gaat verlaten. Dus misschien is hij er al wel voor de kerst uit. Terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. Van Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. 33. Значит, не с тем, значит, не там мы наедине Шум от пленки кассет, обратный билет Молча уйти, так будет проще всем Пишем кратко, непонятно Причесал сам свою правду На пол жемчуг Мне не легче Этот вечер бесконечный Каждому по факту Рядом нужен человек Но бывает так, что Одиноким лучше всех Каждому по факту Рядом нужен человек Это так абстрактно Это бабочки эффект Каждому человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек общежитии Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча пути, так будет проще всем If I had a choice If I had a, if I had a choice. If I had a choice. dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Ziver. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. Winter, Winter, Winter, Winter, Winter, Winter, Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need. 25. 25. 25. dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Ken Jam Koki. Uh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 San Disco en van Don Dolla. Net hoorden jullie op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al middels weer gedaald. En op 25 Unlove You van Armen van Buren. like a boomerang. It'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, old drapes and designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that we got bills to pay, we got rules risk to take.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 En dan is het eerste uur van ZFM het weekend in alweer bijna voorbij. Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gestegen. Mabel gaat naar beneden. Vorige week op 20, deze week op 22. Don't call me up. En dan Soldier van Ofaya. Eh, vorige week nog op 24. En dan op nummer 20 niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike. En natuurlijk samenwerking met David Guetta.